Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In het noorden van Zuid-Afrika heeft de politie 18 verdachten doodgeschoten... die een overval op een geldtransport zouden hebben voorbereid. Volgens het hoofd van de politie ging het om een bende... waar al een tijd onderzoek naar werd gedaan. De leden zouden verantwoordelijk zijn voor overvallen in meerdere provincies... en ook gisteren een grote overval willen plegen. Om dat te voorkomen gingen agenten naar een gebouw waar de bendeleden zich ophielden. Het idee was om hen nog voor de overval te arresteren. Het vuurgevecht duurde anderhalf uur. Ook een agent raakte gewond. CDA-lijsttrekker Henry Bontebal heeft zijn eerste toespraak gehouden. Hij vindt dat Nederland een land is geworden met twee gezichten. Hij wil aandacht voor de mensen voor wie het geen gaaf land is, zoals premier Rutte ooit zei, maar die moeite hebben om rond te komen. Het CDA wil onder meer de kinderbijslag fors verhogen. Vier verdachten zijn veroordeeld voor het online bedreigen en beledigen van schrijver Pim Lammers. Eén verdachte is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Lammers trok zich begin dit jaar terug als schrijver van het gedicht voor de kinderboekenweek vanwege de bedreigingen. Hij werd onder meer uitgemaakt voor pedofilia-activist omdat hij eerder een boek schreef over de relatie tussen een 12-jarige jongen en een voetbaltrainer. De verdachten kregen werkstraffen tot 30 uur opgelegd. Bielrenner Tijmen Arendsman heeft bij zijn val in de Vuelta gistermiddag zijn sleutelbeen gebroken. De 23-jarige renner kwam in de slotfase van de zevende etappe hard ten val.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 geen vet had. Het was altijd feest, want iedereen was blij als een bejaard.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 not the one for me. Ooh, no, no, no, no. Ooh, no, no. Ooh, no, no. You're not the one for me.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 zit daar iedereen heel de avond nog één keer met z'n allen. Zomernacht, in in land. Op die avond wist ik het te weer. Jouw liefde en kusjes die smaken als honing zo zo.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

Cause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 But watch out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 你。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 Cfm Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder etmaal weer.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 say it's